Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam gaat een deel van de reguliere zorg opschorten... vanwege het groeiend aantal coronapatiënten. Het dreigt een tekort aan bedden. Onder meer liesbreuk en heupoperaties worden uitgesteld. Vanaf maandag kunnen patiënten een telefoontje krijgen dat ze nu niet terecht kunnen. De maatregel is volgens het ziekenhuis minder ingrijpend dan bij de eerste coronagolf. In maart en april werd 60% van de reguliere zorg uitgesteld. Nu is dat voorlopig 20%. De tweede coronagolf waar Nederland mee te maken heeft... kan goed worden vergeleken met de eerste golf in maart, zegt het RIVM. Wintersporters brachten toen het virus mee uit Noord-Italië en Oostenrijk. Nu zijn het met name jongeren die in Zuid-Frankrijk en Spanje op vakantie zijn geweest. De tweede golf heeft zich in Nederland verspreid via studentenhuizen en feesten. De RIVM baseert zich op een eerste analyse van clusters van besmettingen... en onderzoek in het Erasmus MC naar genetisch materiaal van het virus. Veel patiënten die genezen zijn van corona hebben nog altijd klachten. 5% van de patiënten is na een half jaar helemaal klachtenvrij. Uit onderzoek van het Longfonds en de Universiteit Maastricht blijkt dat veel mensen nog steeds last hebben van vermoeidheid, spierpijn, hoofdpijn en kortademigheid. Steeds meer vertrouwelingen van president Trump zijn besmet met het coronavirus. Oud-adviseur Kellyanne Conway is ook besmet. Zij was vorige week in de tuin van het Witte Huis... toen Trump de kandidaat voor het Hoge Rechtshof presenteerde. Twee republikeinse senatoren, die ook in de tuin waren, zijn ook besmet. Net als de campagnemanager van Trump. Het weer half tot zwaar bewolkt en regen. Het wordt een graad of 17. Morgen vooral in het westen buien, veel wind en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB. De politie is bezig met een onderzoek op de A10 Oost en daarom kan het verkeer richting Zaandam beter de borden Schiphol volgen en omrijden over de A10 Zuid en de A10 West.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 got that sunshine. Yeah. Moonlight. Good times. Good times. minus the problems that I attract. And half the time, the wheels that's in the back of my mind just keep on turning till the tires flat and burn till the fire crack. I do not lie, though facts may seem a little far fetched. That's only cause I be make believe and full of darkness when I'm stuck between a rock and a hard place. Walking, dropping change inside your empty guitar case. That's charity, um. I move carelessly, that's why I'm always tripping. I guess it's like electrolytes, you help me go the distance. Not too efficient, but the way it's always been. Until the day we have to meet again. Get away when it ain't really safe and it don't seem right.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 Maar lopen door het hart van deze stad in de lente. Zonder dat ik denk aan ons, het gaat niet. Als ik door de straten loop, ze niet naast me loopt, is het anders dan voorheen. Liefie had dit gedachte het is wit en zwart. We zijn helemaal alleen en zij geeft en heb geen idee wat er met mij gebeurt. Als de lach, ik mis kleur aan de stad. Op de terrassen aan het neuden, bij de dommen en aan de grachten. Ik weet niet wat het is, maar ook deze stad is prachtig. Maar telkens als ik loop door deze stad ergens in mij, loopt ze in gedachten steeds voorbij. Als ik door de straten loop, ze niet naast me loopt, is het anders dan voorheen. Lief weer op dit gedachte, het is en zwart, zijn helemaal Geef geeft kleur aan de stad. En geen idee wat er met mij gebeurt. Als ze lacht, ik mis kleur aan de stad. Zonder haar. Zonder haar. Over straat van de stad. Maakt niet uit, niet uit de waar mis haar. Bij de witte, de witte Erasmusbrug, het park en hier naar Hooi. Ik weet niet wat het is, maar deze stad, wat is hier mooi. Maar telkens als ik loop door deze stad hier in april, is zij nog steeds alles wat ik wil. Zij geeft kleur, haar stad. En heeft geen idee wat er is. geeft eh, eh. zij kleur aan de stad. Hey, yeah. Zonder haar. Geen idee waar. de Kleur aan de stad. geeft kleur aan de stad. En heeft geen idee wat er met mij gebeurt. Fellas, I'm ready to get up and do my thing.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 A los hombres los tienes de hobby. Una marquilla como Nairobi. Y tú la ves bebiendo de la botella. Los nenes y las nenas quieren con ella. Tiene más de 20, me enseñó la cédula. Hey, del amor es una incrédula. Ella está soltera antes que se pusiera de moda. No creen amor, le damos foda. El DJ la pone y se la sabe toda. Se trepa en la mesa y que se joda. En el perreo no se quita. Fumir se pone bellaquita. Se llama si te necesita. Pero por ahora está solita. Ella perrea sola. Ella perrea sola. Perrea sola. Ella perrea sola. Sola. sola. Ella perrea sola. Ella perrea sola. Perrea sola. Tiene una amiga problemática y otra que casi ni habla. Pero las tres son una diabla. Y ahí se puso mini falta. Los Phillies en la Louis en la guarda. Y me dice papi. Papi, sí. Tan dura como Nati. Borracha y loca, a ella no le importa. Vamos a perrear, la vida corta.